Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Gron van Strien, die moet gaan uitzoeken welke partijen er willen regeren en wie er kunnen samenwerken. Hij zit al dik 12 jaar voor de PVV in de Eerste Kamer, maar gaat de komende tijd dus vooral heel veel koffie drinken en overleggen. En dat is geen makkelijke klus, zegt hij. Tegelijkertijd stel ik vast dat zowel in de politiek als in de samenleving een groot gevoel van urgentie is om vaart te maken met de vorming van een kabinet. Ik ga dan ook direct aan de slag. Dat betekent dit weekend eh, inlezen. En vanaf maandag afzonderlijke gesprekken voeren met alle fractievoorzitters. Wil je weten hoe dat formeren werkt en wat er allemaal moet gebeuren voordat er een nieuw kabinet is? Check dan de NOS op 3 podcast Lang Verhaal Kort. 13 Israëlische vrouwen en kinderen die door Hamas werden gegijzeld zijn vrijgelaten. Ze zijn opgevangen door het Rode Kruis en gaan straks de grens met Egypte over... waar hun familie staat te wachten. In ruil laat Israël straks 39 Palestijnse vrouwen en tienerjongens vrij. Wordt allemaal bij de afspraken die zijn gemaakt over de wapenstilstand van vier dagen. Als je met je backpack door Azië wil, wordt het een stuk makkelijker om ook twee weekjes door China te trekken. Je hoeft daarvoor binnenkort geen visum meer aan te vragen. En dat is best verrassend, zegt onze correspondent. China wil graag stimuleren en ook duidelijk maken eh, dat ze gastvrij zijn... en dat ze juist eh, de buitenlandse partijen welkom willen heten. Dus zakenmensen, mensen die op familiebezoek willen en toeristen... Eh, die mogen nu dan 15 dagen inderdaad zonder visum rondreizen. Niet uit alle landen, maar dus wel uit Nederland. Het is een proef voor een jaar. Op 1 december gaat het visumvrije reizen in. Het weer nog, ook vanavond flinke regenbuien met kans op hagel en onweer. Aan zeekans op zware windstoten. Morgen dan ook weer buien, maar er is ook wat vaker zon en het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files veroorzaken over het algemeen niet zo heel veel vertraging. In de meeste gevallen heb je tussen de 5 en 10 minuten oponthoud... onthoud. Het is wel wat drukker op de A10. Op de ring oost van Amsterdam bijvoorbeeld sta je in de file... en op de ring zuid is het ook druk.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 Like it's forever. Then live the rest of our life. But not together. Wake up in the morning Stumble on my life Can't get no love without sacrifice If anything should happen I guess I wish you well mm, A little bit of heaven But a little bit of hell This is the hardest story That I've ever told No hope of love or glory love, no glory, no happy ending.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 Een nieuw windmolenpark op de Noordzee kan daar pas komen als duidelijk is wat de gevolgen zijn voor bruinvissen, staat in een rapport van een milieucommissie voor het kabinet. Het is Chinese hackers gelukt jarenlang mee te kijken in de systemen van de Nederlandse chipfabrikant NXP. De hackers waren vanaf 2017 op zoek naar ontwerpen van chips, schrijft NRC. Het weer, het waait flink, ook trekken buien over. Het is een graad of 6. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Dan ongeveer 8 graden. 106.9 ZFN we are galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers.